7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Noord-Italië zijn bij een verkeersongeluk zeker zes mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn vermoedelijk leden van een reisgezelschap uit Duitsland... meldt het persbureau DPA. Volgens de eerste berichten is een auto ingereden op het voertuig... waarin de Duitse toeristen zaten. Of er opzet in het spel was, is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Bolzano in Zuid-Tirol. Later vanochtend komt de politie waarschijnlijk met meer details. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 28 mensen omgekomen... bij een aanval op een militaire academie. Regeringsmilitairen zeggen dat het opleidingscentrum gisteravond laat... vanuit de lucht werd bestookt. Het is nog onduidelijk wie achter de aanval zit. Oud-generaal Haftar, die probeert de internationaal gesteunde regering in Tripoli te verdrijven... ontkent alle betrokkenheid. De Verenigde Staten hebben 52 Iraanse doelen geselecteerd... die worden aangevallen als Iran een aanval uitvoert als vergelding van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani afgelopen vrijdag. Dat heeft president Trump getwitterd. De 52 Iraanse doelen verwijzen volgens president Trump naar de 52 Amerikanen... die in 1979 langer dan een jaar werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran. In Irak hebben gisteren duizenden mensen afscheid genomen van Soleimani... en van de Iraakse militieleider die ook omkwam bij de aanval vrijdag. Soleimani is inmiddels overgebracht naar Iran. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken... kampt sinds gisteravond met een grote cyberaanval. Oostenrijk vermoedt dat een ander land achter de aanval zit. Er zijn direct tegenmaatregelen getroffen. Informatiediensten zoals reisadviezen staan vooralsnog gewoon online. In september, tijdens de verkiezingen in Oostenrijk...